De onderzoekers spreken van slinkse prijsverhogingen. De tarieven lijken hetzelfde, maar waar je vroeger voor een bepaald bedrag een vol uur kon parkeren, kan dat nu nog maar voor 50 minuten. Tegenover de prijsverhoging staat geen extra service, zoals bijvoorbeeld de mogelijkheid om per minuut te betalen. In heel Nederland is er maar één parkeergarage waar dat kan. Vicepremier Bos zegt dat hij niet wist dat de NAVO een officieel verzoek aan Nederland zou doen om langer in Oeruzgan te blijven. Wat hem betreft wordt het verzoek afgewezen. Minister Verhagen is daar verontwaardigd over. Volgens hem was daarover duidelijk in het kabinet gesproken. Normaliter doet de NAVO alleen een verzoek als zeker is dat het zal worden ingewilligd. Een afwijzing zou daarom zeer ongebruikelijk zijn. De Amerikaanse oud-president Bill Clinton herstelt goed van de ingreep die hij gisteravond heeft ondergaan. Hij moest toen naar het ziekenhuis omdat hij last had van pijn op de borst. Er zijn twee stents in een kransslagader geplaatst. Dat zijn buisjes die de ader openhouden. Mogelijk mag Clinton vandaag alweer naar huis. Bobslayer Timothy Beck draagt de Nederlandse vlag bij de openingsceremonie van de Olympische Winterspelen in Vancouver. Dat heeft chef de mission Henk Gemser bekendgemaakt. Het zijn de derde Spelen van Beck. Hij deed in 2002 mee met de viermansbob aan de Winterspelen in Salt Lake City. In augustus 2004 deed hij mee aan de Olympische Spelen in Athene als hardloper van de estafetteploeg 4x100 meter. De openingsceremonie van de 21ste Olympische Winterspelen is vannacht live te volgen op Nederland 1. Het weer, het vriest nu 3 tot 6 graden. In het zuidoosten de hele dag kans op sneeuw. In de rest van het land droog en af en toe zon.